Daarmee is feitelijk een eind gekomen aan de operatie Iraqi Freedom die 7,5 jaar geleden begon. Er blijven wel nog 50.000 Amerikaanse militairen in Irak. Die gaan tot eind volgend jaar het Iraakse leger adviseren en opleiden. Zeker vier Israëlische militairen worden ervan verdacht dat ze laptops hebben gestolen op de Mavi Marmara. Dat is een van de schepen die eind mei op gewelddadige wijze werden tegengehouden. De schepen wilden de Israëlische blokkade van de Gazastrook doorbreken. Volgens Israëlische media zitten de militairen, onder wie een luitenant, vast. Er zouden vier tot zes laptops zijn gestolen. In Rotterdam-Zuid zijn een vader en zijn zoon op straat neergeschoten. De twee kregen ruzie met een man die daarna begon te schieten. De slachtoffers konden hun woning bereiken en belden de politie. De vader en zijn zoon zijn beide zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de dader. Op het Markermeer is gisteren een kitesurfer om het leven gekomen. Een man van 26 verloor de controle toen door de harde wind de touwen van zijn parachuteachtige vlieger in de knoop raakte. Daardoor smakte hij tegen een dijk aan. Volgens de politie was de man op slag dood. In Spanje zijn ongeveer 40 toeschouwers van een stierengevecht licht gewond geraakt toen de stier de tribune opsprong en op het publiek inliep. In de arena was een gevecht aan de gang waarbij de stier niet wordt verwond, en de stierenvechter er alleen langs rent of er overheen springt. De stier moest toch worden afgemaakt omdat het niet lukte hem van de tribune af te krijgen. De Braziliaanse voetbalclub Internacional heeft de Copa Libertadores gewonnen, het Latijns-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Internationaal won thuis met 3-2 van Guadalajara uit Mexico, nadat het uit ook